Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Zoek de schaduw op en drink genoeg. Dat zijn de adviezen van het RIVM voor de komende dagen. Want het wordt flink heet. Morgen tikt de thermometer waarschijnlijk de 30 plus graden aan. En dinsdag wordt het nog een stuk warmer. Het kan dan op sommige plekken wel 40 graden worden. Vanaf morgen geldt daarom het Nationaal Hitteplan. Het RIVM roept mensen op in de ochtend hun huis te ventileren... en extra om te kijken naar ouderen en kwetsbaren. In Griekenland is vannacht een vrachtvliegtuig uit de Oekraïne in een weiland neergestort. Het toestel was onderweg van Servië naar Jordanië... en had waarschijnlijk flink wat explosieven aan boord. Mensen in de buurt zouden uren na het ongeluk nog ontploffingen hebben gehoord... vertelt onze correspondent in Griekenland. Er wordt nu onderzoek gedaan door een team eh, nucleaire specialisten... of er gevaarlijke stoffen eh, zijn achtergebleven na die, na die crash. En eh, er wordt ook onderzoek gedaan met drones... Ehm, omdat het dus te gevaarlijk is nog om dichtbij te komen. En ook journalisten dus en reddingswerkers... ja, die mogen dus niet te dichtbij komen vanwege die bijtende dampen... die eh, zijn waargenomen. Er waren acht mensen aan boord van het toestel. Zij hebben het niet overleefd. En vanavond moeten de Oranje Vrouwen weer aan de bak. Ze spelen hun laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland. Om in de volgende ronde niet meteen de grootste concurrent tegen te komen, zoals Frankrijk, is het wel handig als de vrouwen winnen, zegt ook Sherida Spitsen. We weten dat die belangrijk is, maar we voelen niet heel veel druk. Dat niet, omdat we ook vertrouwen op onze kwaliteiten, wat we in de groep hebben. En ja, we hebben goede dagen weer gehad met elkaar veel energie erin. En ja, als wij onze kwaliteiten gaan benutten, dan eh, ja, kunnen we een hele mooie, mooie uitslag neerzetten. Een gelijkspel is in ieder geval genoeg voor de volgende ronde. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer veel zon dus, weinig wind en warm, 25 tot 28 graden. Morgen tropisch warm, dan opnieuw veel zon en 30 tot wel 36 graden.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 vooruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht.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 Nu dus ziet ze de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Kom mijn umbrella, ella. Kom mijn umbrella, ella op mijn hela Oh, op mijn hela Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké is Voelt alsof het op mij is gemend Maar een blaadje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend Of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn Barilla Zet weer niet mee zit Ik zit me op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rust Ken het leven in favela Al de kaarten zijn geschreven dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je terug fella, fella, Vella We kennen van fella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Bella, Bella Op mijn ambarella Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Pijp zo mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, van Matimo of die steden, ze dus ik naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa Ook wij kennen badders in training, niks skin, niks splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus die zit de shoes, shara, Niki en ook Isabella Fella, fella, we kennen van Ik had die regen druk, op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella.